Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Zo'n 48.000 mensen zijn vandaag uit oorlogsgebied in Oekraïne geëvacueerd... meldt een Oekraïns persbureau op basis van een bron dicht bij president Zelensky. Het grootste gedeelte van de evacuees, zo'n 43.000 mensen, vertrok uit Sumy. Vanuit de omgeving van Kiev konden zo'n 3500 mensen wegkomen... en zo'n 1000 mensen trokken weg uit Enerhodar. De VN heeft de Russische aanval op een kinderziekenhuis in Mariupol scherp veroordeeld. Artsen en ziekenhuizen mogen nooit, maar dan ook nooit, een doelwit zijn, zegt een woordvoerder van de VN. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gevraagd om een no-fly zone boven zijn land. De Britse premier Johnson heeft ook met afgrijzen gereageerd op de aanval. De Britse regering wil nu geavanceerd luchtafweergeschut naar Oekraïne sturen. Het gaat om Starstreak-raketten die met extreem hoge snelheid doelen in de lucht kunnen raken. Het Internationaal Monetair Fonds komt met een nieuwe noodfinanciering voor Oekraïne. Het gaat om zo'n 1,3 miljard euro. En met dat geld kan de Oekraïnse staat uitgaven blijven doen. De baas van de Oekraïnse Centrale Bank is het IMF immens dankbaar... voor de snelle reactie om het verzoek om geld. De afgelopen twee maanden zijn meer Nederlanders met corona besmet geraakt... dan in heel 2020 en 2021 bij elkaar. Dat zegt bloedbank Sanquin in het NTR-programma Atlas. Vooral onder jongeren ging het hard... Uit antistoffenonderzoek van de bloedbank blijkt dat van alle 18 tot 25-jarigen... meer dan de helft de afgelopen twee maanden een infectie heeft doorgemaakt. Sinds carnaval loopt het aantal besmettingen opnieuw op. Vandaag werden er 74.000 positieve testuitslagen gemeld. Volgens Sanquin blijven antistoffen het langst aanwezig... bij mensen die zijn gevaccineerd en een infectie hebben doorgemaakt. Het weer, vannacht is het droog, de minima liggen rond het vriespunt. Morgen weer veel zon, ook wel wat sluierbewolking. Het wordt 14 tot 16 graden. En vanaf vrijdag meer bewolking.